Afgelopen tien jaar namen Ajax en Feyenoord geen supporters mee... naar uitwedstrijden tussen beide clubs... vanwege herhaaldelijke ongeregeldheden. Verder probeert Ajax of er ook weer supporters mee kunnen naar ADO Den Haag. Garagebedrijven staan voor ingrijpende veranderingen... door de opkomst van elektrische auto's, zeggen brancheorganisaties BOVAG en RAI. Ze verwachten dat 15 tot 40 procent van de 60.000 automonteurs overbodig wordt. Elektrische auto's hebben veel minder onderhoud nodig. Dat betekent minder sleutelen en meer met computers werken, zeggen BOVAG en RAI. De Britse premier May lijkt bij de vertrouwensstemming vanavond in haar conservatieve partij voldoende steun te krijgen. Volgens de BBC kan ze rekenen op een meerderheid van 174 steunbetuigingen. Ze heeft er minstens 158 nodig. De stemming is aangevraagd door 48 conservatieven die van May af willen. ING-topman Hamers heeft in een hoorzitting in de Tweede Kamer erkend dat er dingen mis zijn gegaan. Hij vindt de commotie over zijn loonsverhoging en de witwasaffaire bij ING heel erg. Ik kan wat daar fout is gegaan niet terugdraaien, zei Hamers. Volgens hem raakte ophef iedere ING-medewerker en hemzelf ook. De rechtbank in Amsterdam gaat de zaak over een Chinese mummie niet behandelen. Twee Chinese dorpscomité's hadden een zaak aangespannen... maar de rechter erkent die niet als rechtspersoon. De dorpen willen een Boeddha-beeld met daarin een duizend jaar oud gemummificeerd lichaam van de monnik terug van kunstverzamelaar Oscar van Overeem. Die zegt dat hij het beeld niet meer heeft. Het is geruild met een verzamelaar die hij anoniem wil houden. Het weer, wolkenvelden en wat opklaringen. Vanavond en vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen en vrijdag is het rustig en koud met wat zon. In de nachten vriest het licht, in de middag wordt het een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan vooral veel dagelijkse files... die 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Zo is het wat drukker op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Vinkeveen en Maarsen 10 minuten op En op de A9 Amstelveen richting Den Helder ook 10 minuten vertraging. Het is daar druk tussen Akersloot en Heiloo. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn 10 minuten vertraging...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 Santa Claus is back in town. up your pretty stockings and turn out the light. Santa Claus is coming up your dead box tonight. Well, it's Christmas time, pretty baby. And snow is falling on the ground. Well, you be a real good honey, honey. <laughs> Santa Claus is back in town. long sleeve rained No sack on my nuts. You'll see me coming in a rusty greyhound bus. It's Christmas time, pretty baby. The snow is falling on the ground. up your pretty stockings. Turn out the light. Santa Claus is coming up your blood box tonight. Hey, it's Christmas time, pretty baby. The snow is falling on the ground. Well, give me a real good honey, baby. Santa Claus is back in town. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile. say gonna make en stuur je allemaal fijne dagen en